Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 1 op de 8 jongeren in achterstandswijken loopt risico om in de drugscriminaliteit te belanden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De plek in Nederland waar je de meeste kans hebt om iets met drugs te gaan doen... is in de wijk Helmond West in Brabant. Daar is de kans 1 op 6. En ook in Almere, aanstad en Rotterdam is die kans groter dan in de rest van het land. Jongeren die risico lopen om in de misdaad te belanden... kampen vaker met schulden, maken school niet af of krijgen een taakstraf. De Rotterdamse Gregory was zo'n jongere. Je bent 17 jaar je gaat beginnen met drugs verlopen. En bij wijze spreken heb je binnen een week 1000 euro. in je startweek dan is het heel moeilijk om de afstand van te nemen. Inmiddels helpt hij ander om niet dezelfde fouten die hij maakte te maken. De minister heeft al eerder gezegd dat hij miljoenen wil uittrekken om drugsproblemen te voorkomen. Bij een steekpartij in Delft is vannacht iemand overleden. Daarvoor is een man opgepakt in een huis. Het slachtoffer zou zwaar gewond op straat zijn gevonden. Medische hulp kwam te laat. Waarom de twee ruzie kregen is niet duidelijk. Pak morgen vooral het OV, want de boeren komen weer in actie en dreigen het hele land plat te leggen. Ze zijn boos over het stikstofbeleid en de onduidelijkheid over wat de plannen voor hen betekenen, legt deze boer uit. We willen graag perspectief, maar het punt is, we weten niet eens waar we aan toe zijn. Dus u vraagt aan mij, wat, wat, wat, wat zijn we nodig? Maar we weten niet eens waar we aan toe zijn, dus wij kunnen ook niet zeggen waar wat we nodig zijn. Vooral drukke punten als treinstations, distributiecentra en vliegvelden zullen het morgen moeten ontgelden. Boeren willen die locatie locaties gaan blokkeren. En Fabio Jacobsen heeft bij zijn debuut in de Tour de France meteen de eerste kans op een ritzegen gegrepen. Gisteren was de Nederlander ruim 200 kilometer de snelste in een massasprint in Denemarken. En hij vond het mooi om bij de finish zoveel mensen te zien. Dat is ja, geweldig. Het is zo druk met het publiek. Maar eh, om heel eerlijk te zijn... Eh, doe ik het daar niet voor. Ik doe het vooral omdat ik het heel leuk vind. Ik hou van wielrennen, ik hou van koersen en ik hou van sprinten. En eh, ja, dat is eigenlijk meer eh, bijkomst. Vandaag is de derde en laatste etappe alweer in Denemarken. Morgen dan rusten de wielrenners uit en dinsdag rijden ze dan naar Frankrijk. Het weer op de meeste plekken droog. Vanmiddag in het noorden kans op wat buien.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 Mulder en Mulder die starten met twee T's zoals gebruikelijk het programma. Wat is het programma voor vandaag? Eh, vandaag heb ik als thema genomen zomerjazz diverse nummers waarvan de titel verwijst naar een zomers gebeuren of de dingen die daarbij horen. Voorts is de rode draad vandaag de jazzgitaar in vele gedaanten. En eh, waar mogelijk eh, horen wij veel Nederlandse jazzmuziek. waarvan ik altijd zeg dat ze allemaal wel eens hier in... Eh, de krocht zijn geweest... voor de programmering van eh, jazz in Zandvoort. Mulder en Mulder en de vaste luisteraars weten... dat ik eh, behalve de openingstune door het legendarische trio... ook nog altijd nog een nummer kies. En dat is vandaag een beetje ook al gelieerd aan de zomer, zullen we zeggen, aan het lekkere weer. En het easygoing, dream a little dream. of me. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree told me that leave all worries behind you But in your dreams, wherever they be zijn quintet. We gaan naar Eddie Durham. Dat was een eh, Amerikaans trombonist, componist, arrangeur... en begenadigd jazzgitarist. Hij werkte onder meer samen met Cap Calloway... Andy Kirk, Glenn Miller, Jimmy Lunsford en Count Basie. Hij componeerde het stuk Topsy... waar Count Basie met zijn orkest een eh, hit meemaakte. En ook voor Glenn Miller maakte hij arrangementen. Waarom hij bijzonder is, hij zou volgens de eh, overleveringen... de eerste zijn die een elektrische gitaarsolo op zijn naam heeft geschreven... Op een, eh, voor kenners op een Gibson ES-150 gitaar... al in 1938. Eh, hij heeft heel veel stukken gecomponeerd Zoals eh, Swinging the Blues, eh, One O'Clock Jump, Jumping at the Woodside, Harlem Shout enzovoort. En hij was een begenadigd arrangeur, zoals ik al zei, voor heel veel big bands. We gaan nu luisteren naar Eddie Durham in een stuk Lach het leven tegemoet, Laughing at Life. dat was Eddie Durham. En we gaan eh, naar een zomerstuk. Het ultieme stuk dat een zomerse titel draagt... is natuurlijk de wereldberoemde compositie Summertime. We gaan luisteren naar dit stuk in de vertolking door Shirley Horn... zangeres, pianiste. En als solist hebben we er ook Toets Tielemans en Ron Carter... en Al Foster op het slagwerk. little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, nothing can harm you with mama and daddy standing smaakvol einde aan eh, deze vertolking van Summertime door Shirley Horn. De Amerikaan Oscar Frederick Moore was een eh, gitarist die eh, aanvankelijk zijn carrière begon in het opnemen van muziektracks bij speelfilms. Tot hij ineens toetrad tot uh, het trio van Nat King Cole. En daar heeft hij tien jaar in gespeeld. En toen werd het tijd om voor zichzelf te beginnen. En dat heeft hij dan ook later gedaan. Een zeer smaakvolle gitarist. En we gaan hem nu horen. This will make you laugh. will make you laugh. I stake my dreams on you. This will make you laugh. They never did come true. I took a chance on the one romance and vowed it couldn't miss. I should have known to never judge a heart by a kiss. This will make you laugh. I once believed in you. And for all my love, you didn't see it through. I break the rule. I love you still, you see. This will make you laugh, but it's not funny to me. deal, you see. This will make you laugh. But it's not funny to me. de laatste gitaarklanken van Oscar Moore. En we gaan uh, zomer. Als we het over de zomer hebben, dan eh, gaan we er altijd maar van uit dat het immer mooi weer is. Dat is natuurlijk niet zo. Want we weten uit rijke ervaring dat het zomaar kan omslaan. Ik heb eh, een heemsteedse formatie. Yvonne Weijers zingt. Frans van Tongeren speelt piano. Ruud Eeuwen, sax. Good old Simon Planting op de bas. Kees Valent op het slagwerk. En Leonardo Amuedo gitaar. En die hebben een prachtig stuk op de plaat gezet. What a difference a day made. no tus besos, el amor que te da. What a difference a day made. 24 little hours brought a sun and the flowers where there used to be rain. you. De groep van Yvonne Weijers. Eh, ik ga nu iets laten horen van een Argentijnse gitarist Oscar Aleman. En die heeft echt het... Eh, zijn levensverhaal is dat van eh, vele beroemdheden. Begonnen als kind van een groot arm gezin op straat met de en eh, op enig moment naar Europa getrokken om daar met Joseph, uiteindelijk in Parijs terecht te komen... en daar in de band van Josephine Baker eh, te gaan spelen. En hij ging daar leiding geven aan het orkest, de band The Baker Boys. En daar werd hij weer opgemerkt door Duke Ellington... die eh, met hem op tournee wilde, maar hij mocht niet van Josephine Baker... In Parijs ontmoette hij Django Reinhardt. Daar werd hij innig bevriend mee. En zo ging het eh, steeds bergop. En na de oorlog ging hij weer terug naar eh, Argentinië. En eh, heeft daar veel gespeeld en veel opgetreden. Waarom hij zo bekend is om zijn stijl. Hij swingt enorm. hij heeft nooit les gehad en kon geen muziek lezen. Zoals er vele muzikanten zijn die toch heel hoog zijn geëindigd, zal ik maar zeggen. We gaan luisteren naar eh, Oscar Aleman, Jeepers Creepers. those eyes. Gasho, get out. How'd they get so lit out? Gasho, get out and how get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me. I got to put my cheaters on. Jeepers, creepers, where get those beavers? Oh, those beavers, how hit me down. Hmm, where'd get those eyes? van Oscar Alleman gaan we weer naar een uh, eh, zomers dingetje. Eh, niet denigrerend bedoeld, maar... Eh, Gentle Rain is de titel. En af en toe verlangen we daar ook heel erg naar. Een lekker buitje. Het trio van Jos van Beest... met aanvulling van Douwe het Reven op de gitaar... en Marielle, Marielle Koeman zingt het. Gentle Rain. Thank you. Walk with me. Wonderful World. We kennen het van Louis Armstrong. Maar deze uitvoering is van Mr. Ned Gonella. I see skies of blue Red roses too I watched them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I see clouds, skies are blue, clouds of white the bright blessed day and the dark sacred night.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 Hij was eh, trompetist en zong af en toe. We hebben nog vijf minuten. En dan is het eerste deel van ZFM Jazz alweer voorbij. We kunnen nog twee stukjes draaien. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En, eh, na reclamejournaal hebben we nog een vol uur met eh, muziek... waarvan de titel verwijst naar de zomer... of eh, gitaar als rode draad. We gaan nu luisteren naar een uh, slidegitaar... Floyd Smith. En dat heet Floyd Guitar Blues. zoals aangekondigd het eerste uur. Dat uh, zit er alweer op.